7 uur. Raymond Seré met het NWS Journal. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering vandaag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. De vaak genoemde Lucas Papadimos wordt het waarschijnlijk niet. Hij zou er zelf geen zin in hebben en slecht liggen bij de oppositie. De republikein Herman Kane blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat de beschuldigingen van vier vrouwen over ongewenste intimiteiten onwaar zijn. Kane gold als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. Een Amerikaanse hedgefondsbeheerder moet een boete van meer dan 65 miljoen euro betalen. En dat is de hoogste boete ooit door een Amerikaanse civiele rechter aan een individu opgelegd. De handelaar Racharia Taranam krijgt de boete voor handel met voorkennis. In een strafzaak was hij daarvoor al veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. De eigenaar van het bureau heeft dat tegen de BBC gezegd. Behalve prins William liet de krant door dit bureau nog honderd andere personen in de gaten houden. Onder andere voetbalcoach José Mourinho en de ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij gedaan heeft. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. In Engeland is een stuntvlieger van het Red Arrows team omgekomen. Door een nog onbekende oorzaak ging zijn schietstoel af terwijl het toestel nog op de grond stond. In augustus kwam ook een Red Arrow piloot om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegtuigshow. Duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de asteroïden gevolgd die op een afstand van 325.000 kilometer de aarde passeerden. Dat is in kosmische termen gesproken heel dichtbij. Het gevaart had een snelheid van 46.500 kilometer per uur. En dan het weer. De dag begint met bewolking, maar daarna breekt de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 5 kilometer na een ongeluk. Bij Maarsen is de rechterreis ook dicht. A4 richting Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afwitwijde Wormen 3 en op de A15 richting Rotterdam. Bij Echt tot 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstoken weer vrij. En verderop richting Europort bij Rotterdam Charloes 2 kilometer. En verderop nog eens een keer 2 kilometer bij Hoogvliet. En op de A28 richting Utrecht.